4 uur. 4 uur, Renate Kok met het NOS Journaal. Het dodental van het busongeluk op het Portugese eiland Madeira is opgelopen tot 29. 27 andere inzittenden raakten gewond. Er zijn geen Nederlanders bij betrokken, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Portugese media melden dat er voornamelijk Duitse toeristen in de bus zaten. De bus raakte van de weg en is onderaan een helling op een huis terechtgekomen. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. De omstreden psychiatrische kliniek Rozenburg in Den Dolder... waar Michael P. verbleef toen hij Anne Faber doodde... is in maart opnieuw in de fout gegaan met het toekennen van verloven. Dat bevestigt een woordvoerder van de overkoepelende zorgketen... na berichtgeving in het AD. Vorige maand zijn twee patiënten onder begeleiding naar buiten geweest... terwijl er nog geen officieel akkoord voor was gegeven. En dat was niet volgens het protocol. Volgens de woordvoerder zijn twee patiënten onder begeleiding naar buiten geweest... om een pakje cheque te kopen. Hij zegt dat het verlof in hun behandeling een kwestie van vandaag of morgen was. Het aantal verkeersdoden is vorig jaar gestegen met bijna 11 procent. In 2018 kwamen 678 mensen om in het verkeer, 65 meer dan in 2017. Het blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vooral in de provincie Noord-Brabant is de toename van het aantal verkeersdoden opvallend. Daar steeg het aantal slachtoffers met meer dan 50 procent. Van 98 verkeersdoden in 2017 naar 150 afgelopen jaar. Waardoor dat komt is niet duidelijk. Volgens het Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid is er meer onderzoek nodig. Egyptenaren mogen komend weekend in een referendum bepalen... of president Sisi kan aanblijven tot 2030. Zijn tweede en laatste amstermijn loopt eindelijk eigenlijk in 2022 af. Gisteren stemde het parlement in met onder meer verlenging... van de presidentiële amstermijn van vier naar zes jaar... en met een speciale regeling voor Sisi.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 a job that I don't like. They want me work for the whole night. Blood are so fed up by this shit. I done plan for the boat ride. They don't want give me no time, but God know I'm not missing this.